Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Wim Deetman blikt kritisch terug op het onderzoek van zijn commissie... naar kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Op NPO Radio 1 verweet hij de kerk dat sommigen nog steeds niet beseffen... welke impact alles heeft gehad op de samenleving. De politici in Den Haag zijn te laks met het beantwoorden van de vraag... of de verjaringstermijn moet worden opgeheven... En Deetman vindt bovendien dat de politiek krenterig is wat betreft de financiële steun aan slachtoffers. De Rooms-Katholieke Kerk heeft volgens Deetman ongeveer 30 miljoen euro uitgekeerd aan 1900 slachtoffers. Dat is volgens hem ruimhartig vergeleken met Den Haag. Nabestaanden van slachtoffers van een dood door schuldmisdrijf kunnen vanaf vandaag een schadevergoeding krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hun partner verliezen omdat die is aangereden door een dronken automobilist. Ze kunnen een vergoeding aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat fonds keerde eerder alleen uit aan nabestaanden en slachtoffers van geweldsmisdrijven. De boete voor zwartspaarders die hun spaargeld aangeven bij de Belastingdienst is verdubbeld. Vanaf vandaag is de boete 120% van de belasting die ze moeten betalen. Dat was 60%. De boete is onderdeel van de inkeerregeling die sinds 2009 bestaat. Die regeling is bedoeld om zwartspaarders te verleiden om hun spaargeld aan te geven en zo hogere boetes te ontlopen. De inzet van burgerhulpverleners is effectief. Uit onderzoek van het UMC Maastricht blijkt dat een kwart meer mensen wordt gered... wanneer zo'n hulpverlener binnen zes minuten na een noodoproep bij de patiënt is. Een burgerhulpverlener krijgt een sms'je wanneer bij hem in de buurt een noodgeval via 112 is gemeld. Het weer, het is bewolkt, hier en daar regent of motregent het. Het is 18 tot 21 graden. Pas vanavond blijft het meest droog en klaart het op. Morgen zijn er buien, maar ook zonnige en droge momenten. Het wordt dan wel wat koeler, een graad of 18.